uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Frankrijk is het aantal opnames op de intensive care... voor het eerst in weken tot onder de 2000 gedaald. Het streefgetal van de Franse autoriteiten. Er liggen nu in totaal 1998 patiënten op de IC. Op het hoogtepunt van de coronacrisis waren dat er meer dan 7000. Het aantal nieuwe coronadoden in Frankrijk steeg met 131... Het officiële dodental staat nu op ruim 28.000. Kroongetuige Nabil B. weigert verdere medewerking aan het proces tegen de organisatie van Ridouan Taghi... als hij niet zijn eigen verdediging mag kiezen. Dat zei hij in de rechtszaal waar hij ook zijn afschuw uitsprak... over de moord op zijn eerdere advocaat Dirk Wiersum. Nabil B. heeft twee adviseurs gevonden voor zijn verdediging... maar daar gaat het OM volgens hem niet mee akkoord... omdat een van hen geen advocaat is. Sinds vrijdag weigert B. daarom mee te werken aan verhoren... iets waar hij als kroongetuige wel toe verplicht is. Oud-wielrenner Lance Armstrong heeft bevestigd dat hij al in het begin van zijn carrière doping tot zich nam. In een nieuwe documentaire van de Amerikaanse sportzender ESPN zegt hij dat hij waarschijnlijk 21 jaar was toen hij voor het eerst doping gebruikte. Dat betekent dat hij in 1993 al niet meer schoon was toen hij in Oslo de wereldtitel op de weg veroverde. Later won hij onder meer zeven keer de Tour de France hij heeft onder meer die titels moeten inleveren nadat hij in 2013 toegaf dat hij op grote schaal doping had gebruikt in zijn wielercarrière. Een deel van de A10, de ring van Amsterdam, was vandaag urenlang afgesloten door schade aan een spoorviaduct. Ter hoogte van Watergraafsmeer richting knooppunt Amstel was de zijwand van het viaduct losgekomen en gedeeltelijk op de weg terechtgekomen. Er is alleen schade gemeld, er zijn geen gewonden gevallen. De A10 werd vanavond rond half negen weer vrijgegeven. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 16 tot 24 graden. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM.